Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bijeen geweest om te praten over de Iraanse aanval op Israël gisteravond. Secretaris-generaal Antonio Guterres riep landen op tot maximale terughoudendheid. Ook zei hij dat represailles waarbij geweld wordt gebruikt verboden zijn onder het internationaal recht. Iran lanceerde honderden drones en raketten naar Israël. Die werden bijna allemaal tegengehouden. Het Israëlische oorlogskabinet zinspeelt op vergelding, maar zegt niet wanneer of hoe. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren miljarden uit... voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers... en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat in de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Het COA krijgt meer dan een miljard... om de kosten voor noodopvang in hotels en schepen te dekken. Ook voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben... wordt een half miljard vrijgemaakt. Gemeenten die in financiële problemen zitten krijgen ook geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. Een vrouwelijke conducteur van de NS is dit weekend zwaar mishandeld door een groep jongeren. Ze werd in een trein die onderweg was naar Den Haag van de trap gegooid, geschopt en geslagen. Volgens de vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC heeft ze een gebroken arm. Er is één minderjarige jongen aangehouden. Twee oud-managers van de Action hebben voor miljoenen aan belasting ontweken in Nederland, meldt NRC. De twee hadden aandelen in de koopjeswinkel en konden samen ruim 50 miljoen euro onbelast incasseren. Ze maakten onder meer gebruik van de omstreden expatregeling. De Belastingdienst probeerde de twee alsnog inkomstenbelasting te laten betalen... maar de rechter oordeelde dat de constructie niet verboden is. De Belastingdienst heeft in beide zaken beroep aangetekend. Het weer, wolkenvelden trekken over het land vannacht.